met het NOS-journaal. In de Stille Oceaan is een tsunami ontstaan na een zware zeebeving voor de kust van Rusland. Bij het schiereiland Kamtschatka was een beving met een kracht van 8,8. Volgens Russische autoriteiten is er wat schade en zijn enkele mensen licht gewond geraakt door de beving. Volgens seismologen kunnen er nog lang naschokken te voelen zijn in Kamtschatka. De tsunami heeft inmiddels het noorden van Japan bereikt. Daar werden al waarschuwingen afgegeven. De impact lijkt daar mee te vallen. Ook de Amerikaanse kusten van Alaska, Hawaii en Guam liggen in de gevarenzone. Bij een groot misbruiksschandaal in het Verenigd Koninkrijk... zouden ook politieagenten kinderen hebben misbruikt. Dat meldt de BBC op basis van slachtofferverklaringen. Het was al bekend dat Brits-Pakistaanse bendes zeker 1400 minderjarige meisjes ontvoerden en verkrachten in de Engelse stad Rotterdam. Het gebeurde tussen 1997 en 2013. Nu zeggen vijf vrouwen dat ze als kind ook zijn misbruikt door politieagenten die samenwerkten met de bendes. Er komt een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar het schandaal. De 38-jarige Ellen van Dijk gaat stoppen met professioneel wielrennen. In het tv-programma De Avondetappe zegt ze dat ze niet opnieuw in een revalidatietraject wil komen. Ook omdat ze nu een zoontje heeft. Dit jaar kwam ze meermaals hard ten val. Van Dijk werd vooral bekend als tijdritspecialiste en werd meermaals Europees en wereldkampioen. Op Curaçao duiken steeds vaker bijenzwermen op in woonwijken. In imkers waarschuwen dat mensen nesten niet moeten verstoren... omdat bijen dan agressief kunnen worden. De afgelopen weken zijn op meerdere plekken mensen en dieren aangevallen. Een man van 62 kwam om het leven nadat hij door honderden bijen werd aangevallen.